11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Calais zijn afgelopen nacht opnieuw rellen uitgebroken in het illegale vluchtelingenkamp, de jungle. Er werd door bewoners van het kamp met stenen gegooid naar de politie, meldt een Franse nieuwszender. Daarna voerde de politie charges uit en schoot met traangasgranaten. Het vluchtelingenkamp wordt morgen ontruimd door de Franse autoriteiten. Geschat wordt dat er nu tussen de 6 en 10.000 mensen wonen. De bedoeling is dat die worden verdeeld over opvangcentra in Frankrijk. Bij twee explosies in de Japanse stad Utsunomiya is zeker één dode gevallen en raakten drie mensen gewond. Het gebeurde vlakbij een park in de stad waar op dat moment een cultureel festival werd gehouden, meldt de Japan Times. De oorzaak van de explosies is nog onbekend. Utsunomiya, een stad met zo'n half miljoen inwoners, ligt ongeveer 100 kilometer ten noorden van Tokio. In Afghanistan neemt de teelt van opium drastisch toe. Volgens de Verenigde Naties gebeurt dit doordat de Afghaanse regering steeds meer de controle over het land verliest nu de Taliban weer terrein wint. Een gebied ter grootte van de provincie Limburg is bebouwd met opiumplanten. Verwacht wordt dat de oogst dit jaar 4800 ton zal zijn. Dat is bijna 50% meer dan vorig jaar. Afghanistan is wereldwijd de grootste leverancier van opium, de grondstof voor heroïne. Vandaag is het de eerste landelijke vorstdag van het najaar. In de beeld was het rond 6 uur vanochtend min 0,2 graden. Het koudst was het in het zuiden. Op vliegbasis Woensdrecht kwam het kwik net onder de 0,2 graden. De eerste vorstdag valt dit keer een stuk eerder dan vorig jaar. Toen verloor het pas op 23 november voor het eerst in de beeld. En dan het weer voor de rest van de dag. Op sommige plekken nog hardnekkige mist. Daar wordt het niet warmer dan 7 graden. In andere delen van het land schijnt de zon geregeld en wordt het rond de 11 graden.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 En dit is natuurlijk Coleman Hawkins en Ben Webster van de cd. Even kijken, het nummer Shine on Harvest Moon van de cd. Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. grote mannen. Eh, wat kan je beter draaien dan het nummer October Morning van Foreplay op deze fraaie zondagochtend in oktober. Oktober Morning. Niet helemaal, het een lang nummer, maar toch een stukje. Amerika Amerikaans eh, jazzkwartet. Bestond uit grote mannen. Uh, eens even kijken wie erin zat toen de tijd. Bob James, Nathan East, Harvey Mason en eh, Lee Rittenauer. dat zijn, waren natuurlijk niet de eerste de beste die daar genoemd zijn. Het is natuurlijk echt wel een supergroep geweest. Een groep die smooth jazz maakte. En dat is altijd moeilijk in dit soort programma's. Doe je klassiek en smooth door elkaar. Meestal gebeurt dat niet, maar in CFM Jazz. Op zondag doen we het wel. Maar tot zover, want het nummer duurt acht minuten. En dat is toch, in mijn gevoel, veel van hetzelfde. Maar goed, we zijn eruit. Oktobermorning. En dat is een prachtige ochtend vandaag. Dus eh, ja, we gaan voor iets minder bekends. Dan kom ik terecht bij een Duitse. En die heet Jutta Hip En eh, dat is van een LP New Faces, New Sounds from Germany. En dat is een bijzondere dame, die Jutta Hip. Eh, ooit gevlucht voor de nazi's. En ja, dit is een nummertje van haar. Mopti. het volgende verhaal. Oh, eh, dat verhaal wordt verteld dan over Art eh, Blakey. Hij vroeg aan een keer mee te spelen met zijn band op een avond in een of andere club. Maar ze weigerde, want ze, ze zei dat ze te veel gedronken had... en dat ze gewoon eh, dacht dat ze niet goed genoeg was. Maar Blakey bleef maar doorgaan om haar uit te dagen... en uiteindelijk ging ze toch achter de piano zitten. Maar Blakey ging toen zo, in zo snel tempo spelen dat ze het niet kon volhouden... En, en toen zei, bleek hij tegen de eh, mensen die in de zaal... Nou, kunnen jullie zien waar, waarom we eigenlijk niet willen... dat Europese hier naartoe komen om eh, onze baantjes over te nemen. Ja, uh, Jutta woonde in de Verenigde Staten, gevlucht uit Duitsland. En ja, een bijzondere dame. Eigenlijk, net als Susan McCorkle, slecht naar het eind gekomen. Beiden waren natuurlijk depressief. depressie is toch wel iets wat veel voorkomt onder muzikanten. Bijzonder. Nou, laten we maar over iets uh, aardigers uh, hebben. Dan kom ik bij uh, Gordon Haskell. Misschien ken je nog van samen met Robert Fripp. I go out most nights Attracted by the lights Listen to the jazz in Harry's bar And I know play that song, do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound, make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation. And there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun this show will run and run. Do you know how wonderful you are? conversation. And there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast things are built to last. I've seen it all go down Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful? natuurlijk Gordon Haskell. Eh, ik zei het al, hij heeft samengespeeld met Robert Fripp in King Crimson. Dat is een uh, beetje, eh, een underground bandje uit heel wat jaartjes geleden. En dat heeft hij volgens mij niet zo heel lang gedaan. Maar dit is wel een aardig nummer. How Wonderful You Are. Is volgens mij ooit een hit geweest in Engeland. Misschien ook wel in Nederland, weet ik niet zeker. Maar het komt van, is natuurlijk van de Harry's Bar. Mooie muziek van Gordon Haskell. Maar hij heeft ooit nog iets samen gedaan met Nora Jones. En dat was een cd Nora Jones en Gordon Haskell. Come, oh, en eh, dat is uh, Music. En dat is het nummertje van hun samen. Nora Jones en Gordon Haskell. langzaam hij. Want deze is natuurlijk zo bekend en zo vaak gehoord. Alleen deze combinatie van Gordon Haskell en Nora Jones natuurlijk niet. Maar Nora Jones heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. En die is ook weer heel hoog gewaardeerd in de vakliteratuur, om zo maar te zeggen. En dat is de cd Daybreaks. En van deze cd vind ik het toch wel leuk om nog een nummer te draaien. En dat is nummertje Flipside. Nora Jones, Flipside. Smith, organist, op meespelen. Op die state spelen ook niet de eerste de beste bij hoor. Wayne Shorter zie ik staan als saxofonist, bassist, John Patinucci. Eh, een aardige cd. Dit nummer, Flipside, is het meest twingende nummer van de cd. Maar er zijn ook wat meer rustige nummers op. Dus het is allemaal heel veel de moeite waard. Dus uh, een van haar betere eh, ja, cd's, om het zo maar te zeggen. Zelf denkt ze dat ze net zo goed is als haar eerste. Nou, daar hebben we net iets van te horen gedraaid, dat nummer. Eh, dan als je af en toe eens in je LP-kast kijkt... dan kom je toch wel hele rare dingen tegen. En zo kwam ik weer eens tegen de naam van Bernard Stanley Bilk. En je, zal zeggen, wie is dat? Nou, als ik omschrijf hoe die eruit ziet, dan weet je het meteen. Eh, hij ziet eruit, uh, hij heeft sikje, een bolhoed, een gestreept vest... En hij is heel erg bekend van zijn volle vibrato-rijke lage register klarinetstijl. Mr. Aker Bilk. Bilk. En eh, die, die, is toch wel te vergelijken met Benny Goodman. Het bekendste nummer van hem is natuurlijk Stranger on the Shore. Maar deze is Train Song 1. Is ook een aardig nummer. Eh, Mr. Aker Bilk. Niet echt zo vanuit de jazz, maar toch leuk om af en toe op zo'n zondagochtendprogramma, in zo'n zondagochtendprogramma te draaien. En wat ook wel leuk is om in zo'n zondagochtendprogramma te draaien... is dat er onlangs een LP uitgebracht is. CD moet ik zeggen, een dubbelaar van André Brasseur. Eh, lost Games from the 70s. En andere Brasseur ken je misschien wel hiervan. André Brasseur. Deze Belgische Hammond-organist, geboren in 1939... werd in 1964 door platenbaas Roland Kluger eh, eh, contract getekend. En een jaar later scoorde hij een mega-hit met het nummer... dat was de tweede single, Early Bird... En de opbrengst daarvan investeerde hij in twee danszalen in België. En daardoor kreeg hij het zo druk dat hij eigenlijk niet zoveel meer optrad. Eh, veel van zijn muziek is ook gebruikt in herkenningstunes. En op deze nieuwe cd zijn ook eh, hele bijzondere nummers van hem. Eh, bijvoorbeeld deze, Saturnus. Klein stukje hoor. Ja, Lost Gems from the 70s. Eh, dat is de muziek van onder andere André Brasseur. Ja, toch wel grappig omdat dat af en toe weer opduikt. Hè? En dan kom ik toch weer bij iemand uit de echte jazz, zou ik maar zeggen. Ik ben een enorme fan van Annie Ross. Uh, dit is van haar cd A Handful of Songs. longs to sing you. Can't stop my voice when it longs to sing you. New songs and blue songs and songs to bring you happiness, more or less. Moreover, wherever we may roam to, or any shore that we may be blown to, we'll know that we're gone Jessica, jazz and cha cha cha, calypso and street vendor cries, strains of old refrains, sleepy time baby, lullaby. I've got a handful of songs to sing you. I've got a heart full of love to bring you. True love for you, love and love's a thing you keep. cha cha, calypso and street vandal Strains of old refrains, sleep it out, baby, lullaby. I've got a handful of songs to sing you. I've got a heart full of love to bring you. True love for you, love and love's a thing. You handful of songs, a handful of songs. Annie Ross. Ook een dame met een eh, eh, bijzonder leven. Eh, ja, mooie muziek gemaakt. Onder andere met Stuart Sims. En muziek van Gary Mulligan gespeeld. En van allerlei mooie dingen gedaan. Maar ook een ja, redelijk moeilijk leven gehad failliet verklaard. Geen geld meer, kon niet meer in haar woning blijven. Nou, dat verhaal hebben we meer gehoord eh, van muzikanten uit de jazzmuziek. Iemand die het wel op dat vlak goed doet is Dave Crushing. En <clears throat> een bekende filmcomponist, maar ook een bekende jazzmuzikant. En die heeft een cd uitgebracht in 1992, Cinematic. En daar staat het aardige nummer op, Heaven Can Wait. hebben nog meer te draaien. Het is eigenlijk een beetje meer filmmuziek. Dus dat misschien morgenavond wel helemaal. Eh, dan kom ik toch bij Stan Getz terecht. Af en toe moeten we ook weer terug naar de echte jazz, zou ik maar zeggen. Moments in Time CD, die in 2016 is uitgekomen. Stan Getz. Eh, cd 2016 uitgebracht met eh, ja, live muziek van Stan Getz. Zeer de moeite waard, zeer aanbevolen. Ehm, misschien ken je hem, misschien ken je hem ook niet. Erik Truvat is zijn naam. Ik, volgens mij is de Franse uh, eh, jazz-tromponist. en die maakte in, 19, in 2010 de cd In Between. En daar doet hij samen met Sophie Hunger een nummer op. Dat heet dit. Dat is, even kijken hoe het heet. Let Me Go. dan blijft dit nummer toch wel bij hangen. Dus het heeft wel iets aparts. Let Me Go, Erik Truvas en de Sophie uh, eh, Hunger, eh, de, eh, de zangpartij. tijd weer voor iets Nederlands, de Soho Quartet. En ja, daarvan de cd Prayer en cd 2008 nummer Chicky Chicky. speelde onze onder andere Angelo Verploegen. Eh, nou ja, ik zie dat het alweer tegen de klok van 12 gaat lopen. Ik zie dat ik nog twee nummers kan opstarten. En eens even kijken welke ik daar kies. Dan ga ik toch voor, even kijken, eh, Christy Dachel. Laat ik daar maar iets van draaien. Het is niet zo bekend nog. Time All Mine heet deze de 2016. Thinking of You. Although yesterday has come and You're still the one, and your love it lingers like the sweetest of songs ever sung. Bo-de-do-do-do. ik had er nog één klaarstaan die ik absoluut wil laten horen. Omdat dat uh, een, eh, van de nieuwe cd van eh, Van Morrison komt. En aangezien ik een enorme Van Morrison fan ben, kan dat, mag ik dat natuurlijk niet missen. veel oude heren brengen cd's uit. Je zag van de week Cohen. En ook Van Morrison heeft een prachtige cd uitgebracht. Daar, van het stuk Look Behind the Hill. CFM Jazz. Mijn naam is Alco B. En eh, we hebben lekkere jazzmuziek gedraaid. Van alles wat, oud en nieuw. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En dat allemaal om klanken van eh, Van Morrison. Ik wens je een hele fijne zondag toe.